Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Vlissingen heeft de brandweer drie mensen uit een brandende woning gered. Ze hadden rook ingeademd en werden behandeld door ambulancepersoneel. De brand ontstond vannacht rond half vier in een benedenwoning vlakbij het centrum van Vlissingen. Waardoor is nog onbekend. Al snel haalde de brandweer twee mensen naar buiten en later nog één. Naastgelegen woningen werden korte tijd ontruimd. Na een half uur werd het zijn brandmeester gegeven. Zware regenval heeft op Sicilië tot veel overlast geleid. Langs de noordoostkust van het Italiaanse eiland ontstonden modderstromen... en kwamen tunnels onder water te straan. Automobilisten kwamen vast te staan en moesten door de hulpdiensten worden gered. De modder stroomde ook huizen binnen. In de Pazzo kwamen tien mensen vast te zitten in een kunstinstituut. Het ouderlijk huis van de Iraanse klimster die zonder hoofddoek meedeed aan een internationale sportwedstrijd is opzettelijk verwoest, meldt de BBC. Op beelden is te zien dat het huis in puin ligt en dat er sportmedailles op de grond liggen. De klimster verscheen in oktober zonder hoofddoek op een toernooi in Zuid-Korea. Dat werd gezien als steunbetuiging aan de demonstranten in Iran. Anti-regeringsactivisten zeggen dat de Iraanse autoriteiten als vergelding het huis hebben vernietigd. Maar volgens een Iraans persbureau dat gelieerd is aan de regering... is het huis al eerder gesloopt omdat de familie geen geldige bouwvergunning had. Het Argentijnse voetbalelftal kijkt uit naar het duel tegen Nederland aanstaande vrijdag. Sterspeler Messi verwacht een moeilijke maar mooie wedstrijd. Bondscoach Scaloni zei dat hij als jonge speler al een bewonderaar was van Louis van Gaal. En dat hij er trots op is dat ze elkaar op dit WK tegenkomen. Argentinië plaatste zich gisteravond voor de kwartfinales door Australië met 2-1 te verslaan. Het weer, het is bewolkt en het vriest licht. Ook overdag is het grijs bij een graad of 2.